Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca heeft bij het Europees Geneesmiddelenbureau EMA goedkeuring gevraagd voor vaccinleveringen vanuit het bedrijf Halex in Leiden. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. De fabriek in Leiden produceert al lange vaccins, maar die zijn nog niet geleverd omdat AstraZeneca daarvoor geen toestemming had gevraagd. Waarom dat zo lang duurt is niet duidelijk. AstraZeneca kan tot nu toe veel minder vaccindoses leveren aan de EU dan afgesproken... wat heeft geleid tot veel wantrouwen. In verschillende landen zijn leden van de Chinese minderheid, Oeigoeren, aangevallen door hackers uit China. Dat heeft Facebook bekendgemaakt. Het zou gaan om Oeigoeren in China zelf, maar ook in onder andere Turkije, Australië en de VS. De Chinese hackers creëerden nepaccounts en websites om toegang te krijgen tot computers en mobiele telefoons. Onder de 500 slachtoffers zijn Oeigoerse activisten, journalisten en dissidenten. De Oeigoeren, een islamitische minderheid in China... worden massaal opgesloten in straf- en detentiekampen. Het kan dagen tot weken duren voordat het schip bij het Suezkanaal is vlotgetrokken. Dat zei Boskalis-topman Peter Berdowski in Nieuwzuur. Een team van Boskalis is onderweg om te helpen bij de berging. Het Suezkanaal in Egypte is sinds gisteren geblokkeerd... door het 400 meter lange containerschip Ever Given... volgeladen met 20.000 containers. Aan beide kanten van het kanaal zijn inmiddels opstoppingen van containerschepen ontstaan. Binnen en buiten het CDA is een steuncampagne op gang gekomen voor het Kamerlid Pieter Omzicht. De nummer 2 van het CDA is overwerkt en zit ziek thuis. De afgelopen dagen zou er sprake zijn geweest van een fluistercampagne om hem te beschadigen. Verschillende CDA-afdelingen zijn een kaartenactie gestart om hem te steunen. Het weer, vanochtend klaart het op.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 Gaat je wil rude, maar mijn rood tegen je lief. Ik zag er in die 501. Ik dacht alleen maar, let's be. Misschien ben ik nu onbeleefd. Schatje, ik wil rude, maar mijn rood tegen je lief. Ben onder ik zie wat je doet, babe I'm the cover lover, breng het naar me toe, babe Maar wil geen drama, en geen infame Dus hou het true, ey, plak niet als blue, nee oké, okay, we kunnen hangen als een poster, breng het no babe Deze houdt van Henny, nee, ze is niet van die rose Creatief, agressief, ze kan no shame, no shame Hier op de streets is een murder, niet Mannen gaan kapot, dat ben burning money Ze weet wat ze doet, ja, ik leuk murder Ik zag er in je 501 Ik dacht alleen maar, let's baby. Misschien ben ik nu onbeleefd Schatje, ik ben rude, maar mijn rude tegen je liefheid Ik zag er in je 501 Ik dacht alleen maar, let's baby.